uur. van der Linde met het NOS-journaal. Russische autoriteiten scherpen veiligheidsmaatregelen aan... na berichten van muiterij door het Wagner-leger. De gouverneurs van de regio's Varonetsk, Lipitsk en Rostov, allemaal dicht bij Oekraïne, melden verschillende bewegingen in hun regio. Zo zou er een militair konvooi onderweg zijn richting Moskou. Het is onduidelijk of dit Wagner-huurlingen zijn. Hun leider Prigozhin wil een aanval op zijn kamp wraken. Er zijn op dit moment geen geverifieerde berichten van een Wagner-aanval in Rusland. Ook vannacht zijn luchtalarmen afgegaan in heel Oekraïne. De burgemeester van Kiev meldt dat delen van een raket een woongebouw in de stad hebben geraakt. Daarbij zouden enkele mensen gewond zijn geraakt. Ook zijn er explosies gehoord, onder meer in Kharkiv en Dnipro. Crypto-platform Binance mag ook in België geen diensten meer aanbieden. De financiële toezichthouder FMSA zegt dat het bedrijf niet de juiste vergunning heeft. Om deze reden is Binance in meerdere landen al verboden. Het platform is de grootste cryptobeurs ter wereld. De Amerikaanse beursautoriteit heeft rechtszaken lopen tegen Binance en het platform Coinbase. Volgens de autoriteit zit Binance in een web van misleiding, belangenverstrengeling en ontduikt het bewust de wet. Het aantal islamitische geestelijk verzorgers bij zorginstellingen neemt toe. Hun hulp is meer nodig omdat het zorgpersoneel vaker te maken krijgt met religieuze en culturele dilemma's. Ook zijn er meer migranten en migrantenkinderen die naar Nederland komen. In vijf jaar tijd steeg het aantal islamitische geestelijk verzorgers van 21 naar 48.